Michel Koenen met het NOS-journaal. Nieuw sociaal contract staat nog steeds open om onderhandelingen te voeren over een kabinet, maar niet in deze ronde. Zij NSC-leider Omzicht bij het RTL-programma Umberto. Met welke partijen die onderhandelingen gevoerd kunnen worden liet Omzicht in het midden. Hij liet doorschemeren dat het ook met een andere groep kan zijn en dat het zijn voorkeur heeft om een minderheidskabinet te vormen. De omzicht noemde het uitblijven van actuele informatie over de staat van financiën... een belangrijke reden om de boel te laten klappen. Ook was er onderling weinig vertrouwen. De sfeer tijdens de coalitieonderhandelingen was niet altijd geweldig, zei Omzicht. En dat na de pers was gelekt dat er gesprekken waren zonder Plasterk erbij... vond hij ook ergerlijk. Ja, informateur Plasterk die reageert verbaasd op het besluit van NSC-leider Omzicht om uit de formatiegesprekken te stappen. Hij spreekt van een warrig verhaal... Plasterk die kreeg het in een appje te horen, zegt hij... en hoopt vandaag meer duidelijkheid te krijgen van omzicht. De informateur noemt het onzin dat informatie over financiële tegenvallers... te lang op een stapel heeft gelegen. Ander nieuws, bijna 1 op de 3 mensen met een houtkachel... is tijdens de piek van de hoge energieprijzen meer gaan stoken. Belangrijkste reden was de hoge gasprijs, meldt het CBS. Ruim 1,2 miljoen huishoudens hebben een houtkachel. Bijna een vijfde zegt juist minder op hout te hebben gestookt, bijvoorbeeld vanwege het milieu. En de Britse koning Charles krijgt veel steunbetuigingen... zowel uit de politiek als van burgers. Premier Sunak hoopt dat de kanker in een vroeg stadium is ontdekt... en dat hij hoopt op een volledig herstel. De 75-jarige Charles werd negen maanden geleden gekroond... maar prins William die zal al sommige taken van de koning moeten overnemen. Het weer een gebied met intensieve regen trekt over het land. Daarbij komen windstoten voor tot wel 90 km per uur. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 5.